Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De militair Gilad Shalit, die vijf jaar gevangen zat in de Gazastrook, is terug in eigen land. In een interview zei hij dat hij bang is geweest dat zijn gevangenschap nog jaren zou duren. Shalit werd een week geleden op de hoogte gesteld van zijn vrijlating. Vanmorgen is hij overgedragen. Inmiddels is ook begonnen met de vrijlating van bijna 500 Palestijnse gevangenen. Over twee maanden worden nog eens 550 Palestijnen vrijgelaten. Erwin Koeman vertrekt per direct bij FC Utrecht. Reden voor het vertrek is een verschil van inzicht over de koers van de club. Koeman zat pas een paar maanden bij FC Utrecht. Hij tekende eerder dit jaar een contract voor één seizoen. Koeman kwam in conflict met de clubleiding toen zonder dat hij het wist Rodney Snijder werd aangetrokken. FC Utrecht staat in de eredivisie op de tiende plaats. KNVB-scheidsrechters die met geweld op het voetbalveld te maken hebben, kunnen gratis juridische hulp krijgen om schadeclaims in te dienen of rechtszaken te beginnen. De KNVB hoopt zo het fysieke en verbale geweld op de velden terug te dringen. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat amateurscheidsrechters het vorige seizoen 241 keer werden gemolesteerd of uitgescholden. Kredietbeoordelaar Moody's maakt zich zorgen over Frankrijk. Het land heeft de AAA-status, dat is de hoogste beoordeling die bedrijven of landen kunnen krijgen. Moody's onderzoekt de komende drie maanden of Frankrijk die status nog wel verdient. Er zijn nu zes eurolanden met een AAA-status, waaronder Nederland en Duitsland. Op het terrein van Chemiepak in Moerdijk is vanochtend een begin gemaakt met een grote schoonmaakoperatie. Ruim negen maanden geleden woedde daar de brand waarbij verscheidene tanks met giftige stoffen explodeerden. Het gaat om voorbereidingen. De sanering zelf begint waarschijnlijk pas begin volgend jaar. Het weer... Vanmorgen regen, vanmiddag opklaringen en buien aan de kust. Het wordt ongeveer 13 graden en er staat veel wind.